Het gaat volgens de lokale autoriteiten om 6 Duitse en 2 Amerikaanse artsen maar een christelijke Amerikaanse hulporganisatie spreekt van zes Amerikaanse slachtoffers. De lijken lagen in een afgelegen bergachtig gebied bij de grens met Pakistan. Een Afghaan die ontkwam wist een politiepost te bereiken. De Taliban hebben de moorden opgeëist. In Moskou is nog altijd geen uitzicht op verbetering van de situatie. Er wordt geen regen verwacht en de temperaturen blijven de komende dagen oplopen tot 40 graden Celsius. Het aantal bos- en veenbranden neemt nog steeds toe. De rook van de bosbranden is inmiddels binnengedrongen in gebouwen en in de metro en ondergrondse winkelcentra. Bewoners en toeristen wordt aangeraden ook binnen neus- en mondkapjes te dragen en geen lichamelijke inspanningen te doen. Apotheken kunnen de vraag van longpatiënten naar zuurstofmaskers niet aan. Het Nationaal Historisch Museum op het Rode Plein moest de deuren sluiten omdat de rookmelders voortdurend afgingen. In Amsterdam is een groot cruiseschip aangekomen met 2100 homo's aan boord. We kwamen vanuit Scandinavië voor de Canal Parade, het hoogtepunt van de jaarlijkse Gay Pride. Het is voor het eerst dat zoveel homo's speciaal daarvoor met een cruiseschip naar Nederland zijn gekomen. Zo'n 80 motors waren vanaf half twee vanmiddag mee in de optocht. Er worden honderdduizenden mensen verwacht. De Tweede Kamer is tijdens de Haagse Museumnacht open voor het publiek. In de Oude Zaal wordt het debat over de vrijlating van de drie van Breda nagespeeld. Elk heel uur spelen acteurs een voorstelling van 40 minuten. Over het wel of niet vrijlaten van de drie Duitse oorlogsmisdadigers ontstond in 1972 grote commotie toen de toenmalige minister van Justitie van Acht de drie gratie wilde verlenen.